Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het meisje van 10 uit Vlaardingen, dat afgelopen mei in het ziekenhuis terechtkwam... is waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg. tot zich de rechtbank. Wat we ook weten is dat eh, ze op dit moment niet zelfstandig kan zitten. Dat, staan, eh, dat ze kan staan of kan lopen. En eigenlijk is communicatie met het meisje ook niet mogelijk, want ze kan niet praten. En eh, ja, onder de streep, hebben wij ook wel begrepen... zal het naar alle waarschijnlijkheid zo zijn dat zij gedurende de rest van haar leven... op intensieve zorg zal zijn aangewezen. Haar pleegouders worden verdacht van zware mishandeling en ook vrijheidsberoving en zitten nog vast. Het Openbaar Ministerie denkt dat het duo ook andere kinderen heeft mishandeld. De politie heeft drie jongeren opgepakt die bij een extreemrechtse terreurgroep zitten. Het zijn jongens van 16, 19 en 26. Ze zitten bij een racistische club die doet alsof ze een soort leger zijn. Volgens het Openbaar Ministerie worden ze verdacht van opruiming tot terrorisme. Tientallen mensen die afgelopen zondag in Friesland bij een sportevenement door sloten hebben gekropen, hebben het norovirus opgelopen. Volgens de GGD hadden ze na die drekrace last van buikpijn, diarree en ook overgeven. Het norovirus is superbesmettelijk en kan onder andere via de handen worden overgedragen. Ja, misschien wel de meest besproken breakdancer van de wereld heeft van zich laten horen. Rachel Reagan uit Australië deed namens haar land mee aan de Olympische Spelen in Parijs. En veel mensen die vonden haar moves maar gek. Want ze deed onder meer een kangeroen na. En daarna werd ze op de socials volledig belachelijk gemaakt. Bij een Australische tv-zender heeft ze nu voor het eerst een interview gegeven. En het waren pittige weken, zegt ze. Fortunately, I, I got some mental health support pretty quickly. And I also went off social media. I went off the internet. But it's pretty up and down. But it's also just hard to process it all, honestly. Like, it's just still pretty hard to process. Ja, Reagan snapt dat ze de Australische breaking community te kakken heeft gezit, Maar zegt ook dat ze keihard heeft getraind om een goede show neer te zetten. Het weer dan nog. Op steeds meer plekken breekt de zon door. En het wordt weer zomers warm vanmiddag. 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ochtendspits is zo goed als eh, voorbij, maar in onze regio nog wel wat vertraging hoor. De A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt Koenplein 10 minuten. 10 minuten op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 6 kilometer file. De A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer een half uur vertraging.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 'Cause Cause I could be your dealer. I can got and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a twenty, fifty.